Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is fors gestegen. De afgelopen dag zijn er dik 9700 gevallen bijgekomen. En dat zijn er ruim 2600 meer dan gisteren. En toen was er ook al een flinke stijging te zien. Het is wel opnieuw wat rustiger in de ziekenhuizen. Daar liggen nu zo'n 70 patiënten minder dan gisteren. De ziekenhuiscoördinator zegt dat het erop lijkt dat ze de ergste piek daar wel achter de rug hebben. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft geschokt gereageerd op de rellen gisteravond in Washington. Washington. Duizenden Trump-aanhangers bestormden het kapitool... omdat ze het niet eens zijn met de verkiezingsuitslag. De ambassadeur vindt het schandalig wat er is gebeurd. It is unimaginable. Uh, it is hallowed ground. It is a symbol around the world of uh, representative government. It is a symbol of the rule of law. It... Uh, this does not happen in America and it is unacceptable. In de buurt van Alkmaar zijn afgelopen week vier vrouwen aangerand. Gisteravond werd een vrouw tijdens een rondje hardlopen nog op haar billen geslagen. Een paar maanden geleden liep er in de regio ook al een serie aanranden rond. Er is nog niemand opgepakt. De politie zoekt naar een man in een rode jas en op een oude fiets. Een recordverlies voor de Efteling afgelopen jaar. De precieze cijfers zijn er nog niet. Maar de directeur gaat ervan uit dat ze zo'n 17 miljoen euro zijn misgelopen. Het park moest door corona drie keer dicht en is nog steeds gesloten. Volgens de directeur zit de Efteling in een ernstige fase en gaat het personeel het nu merken. En misschien heb je door de lockdown al last van een coronakapsel. Nou, ook voor honden is het geen pretje. Trimsalons zijn vanwege de lockdown dicht. Maar dat kan gevaarlijk zijn, zeggen ze. Vooral langharige honden kunnen last krijgen van vuil in hun dikke vacht. En dat kan gaan ontsteken. En dan is er maar één oplossing. Ja, in sommige gevallen gaat dat dus resulteren in een, eh, een kaalgeschoren hond straks. Het weer. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Ook in de rest van het land kan nog een bui voorkomen. Het is 1 tot 4 graden. Morgen wordt het op meer plekken droog en is het iets minder koud. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27 Utrecht richting Almere.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 is besmet met de Britse variant van het virus. Dat blijkt uit onderzoek van viroloog Koopmans die de mutatie bestudeerde. Met name in Rotterdam en in Amsterdam werd de variant gezien. President Trump heeft de drie tweets weggehaald die hem vannacht een tijdelijke Twitter-blokkade opleverden. Wanneer die blokkade wordt opgeheven is nog onduidelijk. En de Efteling heeft afgelopen jaar een verlies geleden van 17 miljoen euro. Het bestuur van het pretpark noemt de situatie zeer ernstig. In 2019 maakt het park nog ruim 19 miljoen euro winst. Het weer het is regenachtig. In het zuidoosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Het is 1 tot 4 graden. Vannacht komt de temperatuur uit tot iets boven nul. stepped in the store and you kept me standing decisions.